voorspoedige start. Hark met het NOS Journaal. In zijn woonplaats Hilversum is op eerste kerstdag oud radio- en tv-presentator Joop Koopman overleden. Hij werkte 26 jaar voor de VARA, eerst als radioomroeper en daarna 7 jaar als hoofd radio-amusement. Eind jaren 60 werd hij als hoofd tv-amusement ook verantwoordelijk voor programma's als Hadi Massa en 1 van de 8. Zijn grootste bekendheid kreeg Koopman als presentator van de quiz 2 voor 12. Na zijn omroepcarrière ging hij werken in de theaterwereld, onder meer als impresario van Martine Bijl en Adèle Bloemendaal. Ook was hij lange tijd artistiek adviseur van Joep van het Hek. Die noemt Koopman een van onschatbare waarde voor zijn carrière. In de jaren 90 maakte Koopman bij de NOS een comeback op tv. Hij presenteerde twee seizoenen van de kunstquiz De Connoisseur. Joop Koopman is 81 jaar geworden. De redding van het Russische visserschip Sparta bij de Zuidpool ligt op schema. De bemanning is er met hulp van een Zuid-Koreaanse ijsbreker in geslaagd de boeg van het schip boven de waterlijn te krijgen. Het gat in de boeg kan nu worden gerepareerd. De Sparta botste half december bij de Zuidpool op een ijsschots. Als de reparatie volgens plan verloopt, zal het Zuid-Koreaanse schip de Sparta morgen naar open zee begeleiden. De Nederlandse dolfijnactivist Erwin Vermeulen blijft langer vastzitten in een Japanse gevangenis tot zeker 6 januari. Hij werd anderhalve week geleden opgepakt toen hij een transport van dolfijnen probeerde te filmen. Bij zijn actie voor de milieuorganisatie Sea Shepherd zou hij een van de Japanse dolfijnenjagers hebben geduwd. Sea Shepherd zegt dat Vermeulen zonder verhoor in de cel is gegooid. De organisatie voert actie om hem vrij te krijgen. De jaarlijkse oliebollentest van het AD is gewonnen door de Rotterdamse kraamhouder Richard Visser. Het jurypanel van de test beoordeelt zijn oliebollen als uitmuntend. Het is de achtste keer dat Visser wint. Vorig jaar werd hij zestiende. Het weer vanmiddag vooral bewolkt, in het zuiden misschien wat zon. Vannacht half tot zwaar bewolkt en 5 graden. Morgen ook eerst wat zon, later wordt het weer bewolkt en volgt er vanuit het westen wat regen. En het wordt dan 8 graden. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen op de A28 Amersfoort richting Utrecht 4 kilometer tussen afrit Maarn en Soesterberg.